Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het eerste verkiezingsdebat op tv in de Britse geschiedenis... is volgens verschillende peilingen gewonnen door de liberaal-democraat Nick Clegg. Zijn voorsprong in kijkersgunst op de nummer 2, de conservatief David Cameron... bedraagt tussen de 17 en 22 procent, al naar gelang de peiling. Labour-premier Gordon Brown is volgens de meeste peilingen de verliezer. Volgens waarnemers slaagde Klek er goed in zijn partij te presenteren als een alternatief voor de twee andere partijen en ze weg te zetten als oude partijen die echte hervormingen in de weg staan. Het tv-debat in Manchester was het eerste in een serie van drie. De andere zijn volgende week donderdag en 29 april. Bij de Kuip in Rotterdam is het de afgelopen avond onrustig geweest. Na een demonstratie begonnen Feyenoord-supporters de ME met stenen te bekogelen. Ook probeerden ze op te rukken naar een politiebureau in de buurt. De mobiele eenheid zette de omgeving af en voerde charges uit. Rond 10 uur was het weer rustig. Er is een aantal arrestaties verricht. Aan de demonstratie deden zo'n 400 Feyenoord supporters mee. Ze wilden hun onvrede uiten over het besluit om de finale van de KNVB-beker te verdelen over twee wedstrijden. Financieel woordvoerder Paul Tang van de PvdA vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. In een Twitterbericht schrijft hij dat hij meer heeft met de knikkers dan met het spel... en dat bij hem thuis iedereen blij is. Paul Tang zit ruim drie jaar in de Kamer en schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de PvdA. Hij kwam vorig jaar negatief in het nieuws toen bleek dat hij stukken van Prinsjesdag had gelekt naar RTL Nieuws. Als straf mocht hij toen een maand niet deelnemen aan Kamerdebatten. Het weer, vannacht is het bewolkt en het blijft droog.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 The scene is being set. A night for romance, a night you want. We've come so far, and we've reached so high, and we've looked each day and night in the eye, and we're still so young, and we hope for more.